uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is ontzettend druk. Het is eh, vrij druk op de weg. Er zat 400 kilometer file in totaal. De vakantieperiode is begonnen en dus zijn vakantiegangers weer de weg op met auto's en campers. De ANWB verwacht deze zomer topdrukte. Onder meer omdat veel mensen vanwege de Schiphol-drukte niet willen vliegen. Ook de Franse verkeerspolitie waarschuwt voor het zwaarste scenario... met vooral veel files op de A7, de route de Soleil. Die gaat vanaf Parijs richting de zon naar Marseille. En voor Midden-Nederland is de zomervakantie nu echt begonnen. In Brabant heeft een deel van de regio mazzel. Deze kinderen zijn nu al aan de beurt. En vakantie? Ja! Twee weken naar de camping en gewoon lekker relaxen, slapen, uitslapen. Hè? Daar zijn we wel aan toe. Twee keer naar Spanje en eh, naar Texel. En jij? Ja, allemaal! Naar Drenthe! Een groep mannen die meerdere BN'ers gewapend hebben overvallen moet de bak in. Bijna twee jaar geleden overvielen ze de YouTuber Nicky de Jager, vertelt deze verslaggever van Rijnmond. Die op een zomerse dag in de tuin werd overvallen door gemaskerde mannen. Naar binnen gesleurd, vastgebonden, eh, mond dichtgetaped, eh, geslagen, geschopt en beroofd van eh, sieraden. Een andere overval was die op René van der Grijp, de oud-voetballer en tv-bekendheid. Ook bij René van der Grijp sloegen ze toe, maar dat mislukte. Een man van 21 die daarbij betrokken was moet acht jaar de cel in. En hij had al een flink strafblad. Ook de andere zeven overvallers moeten zitten tussen de 1 en 7 jaar. Het gaat minder lekker bij flitsbezorgers. In coronatijd gingen de bedrijven keihard. Er werd massaal besteld tijdens lockdowns en de avondklok. Maar nu alles weer open is, laten we minder vaak een roze of paarse fiets voorrijden. Deze jongere in Utrecht ook niet. Nee, ik zelf niet. Nee, nooit. Nou ja, ik merk zelf wel dat ik er ook wel minder gebruik van maak. Omdat alles toch gewoon open is. Want ja, de Jumbo zit hier ook wel eh, om de hoek. En dus wordt er een stuk minder in geïnvesteerd. Het heeft ook met overlast te maken. Mensen in woonwijken zijn wel klaar met het gescheur door de straat en de ongezellige magazijnen. Steeds meer steden willen die uit het centrum en de woonwijken weg hebben. Het weer in het zuiden en westen veel zon.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana que yo siempre cantaré, pero que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana, yo que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba tan gitana, que yo siempre cantaré. gon' be all be alright. Thumbs up vibe, ready for the night. Lit like a light, about to take a flight. Get high than a kite, floating on the sky. Look, mama, gon' be okay. Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, time to elevate.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 staan zo'n 80 trekkers om het provinciebestuur te steunen. Want dat wijst de stikstofplannen van het kabinet ook af. Wie op weg naar de vakantiebestemming met de auto stil komt te staan... moet rekening houden met langere wachttijden voor hulp. Dat zegt de ANWB. Die verwacht dat te beginnen met morgen de weekeinden op de wegen de hele zomer extra druk zullen zijn. En Tadej Pogacar heeft zijn tweede etappe van de Tour de France gewonnen. Hij versloeg op de streep de Deen Jonas Vingegaard.